en voorkomen dat het drugsgeweld uit Mexico naar de Verenigde Staten overslaat. Obama vraagt de Senaat ook om 500 miljoen dollar om de militairen middelen te geven om de grens te bewaken. Verder is bekendgemaakt dat Obama vrijdag naar het kustgebied van Louisiana reist, waar de olie van de lekkende bron in de Golf van Mexico aanspoelt. Het wordt zijn tweede bezoek aan het gebied sinds de explosie op het olieplatform van BP meer dan een maand geleden. Sindsdien stromen er dagelijks miljoenen liters olie in zee. Brand in een trein heeft bij Schiedam tot problemen geleid. De stoptrein kwam uit Delft en was op weg naar Rotterdam. Ter hoogte van Schiedam brak brand uit toen de trein remde. De trein werd stilgezet in een weiland en de meer dan 400 passagiers moesten eruit. Door het incident ontstond een vertraging van meer dan een uur. ProRail verwacht dat de problemen op zijn vroegst eh, rond deze tijd zijn opgelost. Bij vuurgevecht in de Jamaicaanse hoofdstad Kingston zijn zeker 31 mensen om het leven gekomen. De onlusten hebben te maken met de drugsbaron Christopher Koch. De politie wil hem aanhouden en uitleveren aan de Verenigde Staten. Militairen en agenten bestormden vandaag de wijk waar Koch zich schuilhoudt. Bendeleden en aanhangers van Kook beheersen de wijk en verzetten zich met barricades en vuurwapens. Ze willen voorkomen dat hun held aan de Verenigde Staten wordt uitgeleverd. De drugsbaron is niet gevonden. Bij de vuurgevecht in Kingston zijn 28 burgers omgekomen en drie politiemensen. Het weer vanuit het zuiden toenemende bewolking, de temperatuur.